Uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal coronabesmettingen ging de laatste zeven dagen weer stijl omhoog. Bijna 39.000 nieuwe besmettingen kwamen erbij, zegt het RIVM. Dat is 50% meer dan vorige week. Verslaggever Bas de Vries over de cijfers. RIVM ziet eh, twee hoofdoorzaken. De versoepeling van de maatregelen een maand geleden en het eh, seizoenseffect. Het is weer herfst, we zitten weer meer binnen. Eh, gezellig bovenop elkaar. Nou, dat heeft effecten. Maar ze relativeren de huidige ook een beetje. Ze zeggen vorig jaar om deze tijd waren er duidelijk meer IC-opnames. Dus vaccineren helpt wel degelijk. Ook in de ziekenhuizen werd het afgelopen week drukker. Waarschijnlijk komt het kabinet volgende week met extra maatregelen. Honderden extreemrechtse jongeren vormen een bedreiging voor ons land. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Het zijn vooral jongens tussen de 12 en 20 die hun extreme ideeën ontwikkelen via sociale media. Een nieuwe ideologie die ontstaan is waar ze geweld verheerlijken extreme vorm op die netwerken om chaos te creëren, rassenoorlogen te bewerkstelligen, om daar vanuit een bewind om te werpen en een blanke etnostaat te creëren. De inlichtingendiensten houden de boel extra goed in de gaten. Sommige mannen vinden het de normaalste zaak van de wereld om zomaar piemelfoto's naar vrouwen te sturen. Veel vrouwen zitten daar helemaal niet op te wachten. Ik denk gewoon van oké, thanks voor dit, maar niemand wil dit zien. Ja, het enige wat ik eigenlijk altijd kan denken is... eeuw, en oh, hier zat ik niet op te wachten. En dan verwijder ik het eigenlijk meteen weer en blokkeer ik diegene. Vriendinnen van mij ook, eh, die krijgen er ook genoeg doorgestuurd en zo. Ja, het is, uh, het is hazenplaag, joh. Drie vriendinnen uit Maastricht hebben er iets tegen bedacht. Ze brengen een dik kalender uit. Een scheurkalender met elke dag een foto van een piemel. Zo hebben die mannen een plek om hun dikpik naartoe te sturen... en worden vrouwen er niet mee lastiggevallen. Wie zijn dikpik nog kwijt wil, moet haast maken... want van de 365 plaatsen zijn er al 290 piemels ingestuurd. Het weer nog, veel bewolking. Vanavond en vannacht kan het plaatselijk soms even miseren. Morgenochtend begint ook bewolkt, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan niet veel files vanmiddag. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam...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 De Gezondheidsraad komt deze week bij elkaar om na te denken... over de zogenoemde boosterprik met coronavaccins. Demissionair minister De Jonge wil voor volgende week een advies over zo'n extra prik. De NAM wil op termijn af van 150 kleine gas- en olievelden op land en op de Noordzee. De reden voor die voorgenomen verkoop is de beperkte ruimte die NAM momenteel zegt te hebben... om in die kleinere olie- en gasvelden te investeren de 21-jarige vrouw uit Den Bosch, die ervan verdacht wordt haar halfzus te hebben doodgestoken... blijft twee weken langer vastzitten. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet duidelijk. De verdachte streamde die steekpartij live op Instagram. Het weer, vanavond en vannacht kan het wat miezeren. Morgen eerst bewolkt, later vaker zon en dan maximaal 17 graden.